Waar ben ik nu mee bezig elke dag? Want zo is het leven toch een sleur. Maar dan zie ik weer een zonnestraal. Tussen het grijs zie ik een stukje blauw. we gaan gezellig.